Kleine week na hevige botsingen tussen het leger en koptische christenen, waarbij zeker 25 doden vielen. De kopten vormen zo'n 10% van de Egyptische bevolking en voelen zich behandeld als tweederangs burgers. De halfbroer van de Afghaanse president Karzai is niet vermoord door de Taliban, maar door een medewerker, zegt de NAVO. De moordenaar was een commandant onder Karzais halfbroer en stond op het punt disciplinair te worden gestraft. Hij handelde uit woede daarover. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd drie maanden geleden wel geclaimd door de Taliban. In Zuid-Limburg zijn bij een botsing tussen een trein en een auto de twee inzittenden om het leven gekomen. Ooggetuigen hebben tegenover de politie verklaard dat het erop bleek dat de bestuurder de auto doelbewust op de overweg stilzette. De auto met Belgisch kenteken werd zeker 400 meter meegesleept door de aanstormende Intercity. Het treinverkeer was urenlang gestremd. In de Eredivisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. Ajax AZ werd 2-2, PSV FC Utrecht 1-0, RKC Waalwijk FC Twente 0-4, Heracles FC Groningen 2-1 en Heerenveen De Graafschap eindigde in 1-1. AZ gaat aan de leiding met twee punten voorsprong op PSV en Twente en inmiddels zes punten op Ajax. Het weer, vannacht helder en minima rond de 2 graden met in het oosten kans op vorst aan de grond. Morgen eerst wat mist, maar al snel opnieuw weer zon. Mag in middagtemperatuur tussen de 11 graden in het noorden en 14 in het zuiden.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 Het waren de ernstigste ongeregeldheden in jaren in de Italiaanse hoofdstad. In Egypte geldt vanaf nu een verbod op geloofsdiscriminatie. Militaire machthebbers die hebben het verbod afgekondigd. Kleine week na hevige botsingen tussen het leger en koptische christenen, waarbij zeker 25 doden vielen. De kopten vormen